Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De commandant van de Nederlandse marine heeft in China gepraat over samenwerking. Vice-admiraal Bosboom besprak met name het idee om samen in de Golf van Aden schepen met voedselhulp te begeleiden. Die schepen worden regelmatig door Somalische piraten aangevallen. China wil net als Nederland dat het gebied voor de Somalische kust veiliger wordt. De Nederlandse marine denkt bij samenwerking ook aan het uitwisselen van bemanningsleden. De Chinese marine heeft positief gereageerd, zei vice-admiraal Bosboom na terugkeer in Nederland. In Noord-Laren is een uur geleden de ijsbaan geopend. Het is voor het eerst dat de natuurijsbaan in het noorden van Drenthe zo vroeg in het seizoen open is. Noord-Laren wil morgenavond of dinsdag al de eerste marathon op natuurijs houden. Daarvoor moet het ijs 3 centimeter dik zijn en de verwachting is dat dat gaat lukken. Inmiddels wordt ook in de Riepstjerkerpolder bij Leeuwarden geschaatst, maar daar is het ijs nog onbetrouwbaar omdat het de komende dagen blijft vriezen heeft het Friese waterschap de gemalen stilgelegd. Daardoor is de kans groot dat deze week ook elders in Friesland kan worden geschaatst. Supporters van ADO Den Haag hebben vanochtend actie gevoerd op de A13. Ze sloten de snelweg af in de richting van Rotterdam. Tientallen supporters zetten hun auto stil bij Delft en rolden een spandoek uit. De ME haalde de supporters van de weg. Tien mensen werden gearresteerd, onder meer voor rijden onder invloed, verboden wapenbezit en het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De ADO-fans hielden hun actie omdat ze niet welkom zijn in de Kuip, waar hun club vanmiddag tegen Feyenoord speelt. Het weer, Vrij zonnig, met een temperatuur net boven het vriespunt in het westen en net onder nul in het oosten. Morgen neemt in de loop van de dag de kans op sneeuw toe. Ook de dagen daarna blijft het koud, met af en toe een winterse bui.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 dit was, dat was Robert Palmer. Daar begonnen we dus mee met deze zondag in Kennemerland. Het zou iets anders moeten zijn zoals het helemaal werd aangezand wordt op zaterdag. Het is niet eens zaterdag, het is, het is zondag. En wat gaan we doen? We gaan in ieder geval straks hockey doen met Frits Reek. Die gaan we zo eventjes aan zijn... Eh, eh, die gaan we eventjes eh, kijken of, of die op zijn plek zit. Hetzelfde geld gaan we ook even kijken of er ook gebald wordt door de heren voetballers van de BFC Bloemendaal. dat alles wat de komende drie uur betreft aan sport. En voor de rest gaan we natuurlijk ook kijken en horen en luisteren van waarschijnlijk Lena van der Haak. hoe het staat met de diamarkt die hier afgewerkt wordt op 28 november. En eh, zijn er nog eh, eh, gesprekken die ik gevoerd heb gisteren met Ed van Wonderen over de verkoopdag in de protestantse kerk, de protestantse christelijke kerk hier in Zandvoort. En de 250.000 bezoeker van het Juttersmuseum was gisteren ook gepasseerd in het Juttersmuseum uiteraard. En ook daar heb ik eh, gesprekstof van opgenomen. Dus dat allemaal in deze zondagse, zondagse vorm van Zondag in Kennemerland. En dan heb ik hier eh, nog iets uh, fijns klaarstaan. Tenminste, dat hoop ik dan maar eh, of ik iets klaar heb staan. Nog niet, maar dat zit er wel aan te komen. En deze meneer die zal over een tijdje in Paradiso te horen zijn. En als het goed is, moeten we dit dus nu horen. Hier is en Larry Mayfield. It's good if you wanna find soul in a genuine groove. So I said, Papa, yes I do, cause I wanna be fly like Curtis. I gotta be smooth like yeah. It's gotta be a purpose So I I think I'm in love with the stars above. When I'm laying on my back on the rooftop, chilling, feeling good. City, what you done to me? I wanna be here forever. It feels so good to be here. Everyone around me acting like a fool just to get where they want to. It feels so good to be here. Everyone around me acting like a fool just to get where they want to city lights. Show me the bright. grave. If it is not explained, then how to justify it? The king raises his hand, saying that he understands and that he doesn't want to see any more of his people dying. Since the dust from the sand, remember what the king once said. While saying he's probably too busy. chest while open and starts tickling his heart. to make sure it's not broken, there's no point in pointing on the for needles. No rules worth ruling, no deeds worth doing. temptation, they start burning down the town. Out of anger and frustration, making all the women and children cry. They do not salute the ones who are. denk je, dat heeft zo'n hele mooie free player. Maar die free player werkt dan toch niet zoals die zou moeten werken. Dat, uh, hadden we, dat plaatje dat hadden we al gedraaid. Dus dan gaan we gewoon vro vrolijk verder met dit plaatje. Down my window. My glasses are broken. The door's left open. Your clothes are picked up from the floor. Empty bottles. that you had to go. Winter's coming, it's getting cold. And don't you want somebody to walk you home? The street lights blow and the way back home is long. And it drops down my window. The dishes are done, the floor's cleaned up. but I'm walking round and it's empty outside my window, grey clouds, and baby, what you had to leave. It's so lonesome now beneath my sheets, and don't you want somebody to keep you warm? lonesome head. your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with your brothers. Share the love from the heart with Zo, het afgelopen uur uh, eventjes eh, heel even rustig aangedaan. Want eh, dat was wel even nodig. Ook met, <laughs> want, er gingen allerlei dingen raar ineens verkeerd. Ik denk nou, doe wel even een uurtje non-stop bij deze zondag in Kennemerland. En dat heeft met allerlei dingen te maken. Want er wordt niet gevoetbald. Het is vrij voor de BVC Bloemendaal. En straks om tien voor half vier, dan wordt er sowieso nog wel even wat gezegd over de hockeywedstrijd tussen Bloemendaal tegen HDM. Eh, de scheidsrechters eh, vonden het nodig om in ieder geval even de wedstrijd eh, op een andere manier door te laten gaan. Op een van de velden waar Frits Reken 600 meter vandaan zit. Nou, dat gaat niet werken. Dus tussen tien voor half vier en half vier horen we daar dan nog een, een verslag van, van Frits in deze uitzending. Tot aan het nieuws gaan we deze draaien van Nilja met Straight Ahead. Tot aan het nieuws van drie uur. what's great. Figure out what's great. And you could walk a million roads to find out which the right one, the way back to my heart. And you know that's where you come from. You know that's where you. to Jesus.